11 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Familieleden opgepakt van Ismail Omar Mustafai. De man van 29 die zichzelf opblies in de Bataclan. Gisteren werden zijn vader en een broer al gearresteerd. Ze wonen beide in Chartres, net buiten Parijs. Hun huis is doorzocht, maar voor ook iets is gevonden is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de politie ook huiszoeking bij andere familieleden heeft gedaan. Ismail Omar M. werd al vijf jaar in de gaten gehouden door de inlichtingendienst omdat hij radicaliseerde. Hij is tot nu toe de enige aanslagpleger van wie de identiteit met zekerheid is vastgesteld. Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Libië is een kopstuk van terreurorganisatie Islamitische Staat gedood. Het is de Irakees Abu Nabil. Hij was jarenlang lid van Al-Qaeda voordat hij de leider werd van IS in Libië. Volgens het Pentagon was Nabil betrokken bij de onthoofding van 21 koptische christenen uit Egypte. Die werkten als gastarbeider in Libië en werden door IS ontvoerd en dit voorjaar vermoord. Bij een brand in Frieselo in Groningen is iemand om het leven gekomen. Een tweede bewoner is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een dubbele garage bij een huis... die daardoor vol rook kwam te staan. De brandweer kon één iemand redden, maar moest zich terugtrekken omdat er explosiegevaar was. Toen de brandweer het huis uiteindelijk weer binnenging, werd het overleden slachtoffer gevonden. Vannacht is de eerste najaarsstorm over Nederland getrokken. In Vlissingen werden windstoten gemeten van 100 km per uur. Het hoogtepunt van de storm was vannacht rond 3 uur. In Zuid-Holland, Noord-Holland en op het IJsselmeer zijn windstoten gemeten van 75 tot 85 km per uur. Het weer, op de meeste plaatsen regen en kans op zware windstoten. Vanmiddag langzaam droger bij een graad of 14. Dit was het NOS.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 En konden we verder met eh, CFM Jazz. We luisterden naar My, May Man, May Main Man, moet het goed uitspreken, van Sonny Stitt en Benny Green. Het komt van het gelijknamige album. We gaan verder met uh, een nummer van eh, Count Basie, van een verzamelalbum zijn Golden Years, de Basie Boogie. Count Basie met Basie Bookie. Het volgende nummer is van een uh, zangeres eh, en dat is Dinah Washington. Van haar gelijknamige album Dinah uit 1956 gaat u luisteren naar I Could Have Told You. love you a while, then desert you. If only you'd ask, I could have told you so. I could have saved you want to know. I hear her now as I turn and toss and try to sleep. Yes, I hear her now making promises she'll never keep. done with She'll find someone new to have fun with Through all of my tears I could have told you so U luisterde naar Dinah Washington. We gaan verder met eh, Rita Reis. Van haar album Marriage in Modern Jazz uit 1960 gaat u luisteren naar No Moon At All. En natuurlijk wordt ze vergezeld op bas door Ruud Jacobs. Op gitaar door Wim Overgouw en op piano natuurlijk door Pim Jacobs. Rita Reis met No Moon At All. lights that disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to fight. met No Moon At All. We gaan verder met Nancy Wilson. Nancy Wilson, een Amerikaanse zangeres met meer dan 70 albums en drie Grammy Awards. Ze heeft een aantal bijnamen, Sweet Nancy, Fancy Miss Nancy... maar ook het meisje met de, stem van honing. U gaat naar haar luisteren, ehm, allereerst naar het nummer It's Alright With Me... komt van het album What's New uit 1982... en daarin wordt ze vergezeld door een, eh, door een trio... En daarna gaat u luisteren naar Blue Prelude. En dat komt van het album Yesterday's Love Songs, Today's Blue uit 1964. Nancy Wilson. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face. alright with me. It's the wrong song in the wrong style, but your smile is lovely. are tempting. They're the wrong lips, they're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. Yes, it's alright, alright with me. Thank Nancy Wilson met Blue Prelude. Ehm, ik was u nog even verschuldigd. Wie waren dan dat Great Jazz Trio in het eerste nummer van Nancy Wilson wat ik draaide? Dat ze natuurlijk Hank, Johnson op, eh, Hank Jones op piano, Eddie Gomez op bas en Jimmy Cobb op drums. We gaan verder nu met een, uh, met een vocalist, een man. Eh, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die in de jazz zingen, maar er zijn maar een paar hele bekende jazzvocalisten. Gregory Porter is natuurlijk een wereldberoemde. Maar vandaag ga ik aandacht besteden aan Kurt Elling. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht in 2015. Dat heet Passion World. En daarop verkent hij ehm, de jazz over de hele wereld. En het eerste nummer wat ik daarvan ga draaien heet Bonita Cuba. En u hoort daarbij Arturo Sandoval op trompet. En het tweede nummer wat ik daarvan ga draaien... dat heet Bosch Ja Foy Abahia. En daarin wordt Kurt Elling vergezeld door um, Sarah Gassa Recon, de Braziliaanse singer-songwriter, die, um, ja, die een aantal eh, grote bossa nova hits heeft gemaakt. Kurt Elling gaat u luisteren met allereerst Bonita Cuba. just 90 miles over the sea. Another life is calling for me. Another world I lost to fire and to ashes. The sky may grow light but the smoke cloud never passes. Mi madre died longing for home, but you can't fly when you're tied to a stone. Mi padre's gone, but he lives now with Jesus seu corazón in a million pieces. I cry for them and for all my family, the friends of my youth, and for all my country. If I could, I'd build a boat out of my heart and sail to my home, Bonita Cuba, in the dark. I go insane, but I live in music. I play right through the pain and pour songs on my bruising. If I could, I'd build a boat out of my heart and sail on to my home, Bonita Cuba, in the dark. Bonita Cuba, in the dark. já foi a Bahia, nega, não. Então vá. Quem vai ao bom fim, mira, nega, nunca mais quer voltar. Muita é sorte teve, é muita sorte teve, é muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega, não. tem, já tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao é fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Caruru, então vá. Lá tem Munguzá fazer sambar nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem Vatapá, lá tem Caruru. Lá tem um gozar. Então vá. Se quiser sambar. Então vá. Você já foi à Bahia, amiga? Não. U luisterde naar Kurt Elling van zijn album Passion World. Luisterde u naar twee nummers, Bonita Cuba en Bosch Javoy Abahia. En naast de Braziliaanse stijl eh, verkent hij op dit, dit album nog vele andere stijlen. Misschien eh, in een andere uitzending nog, eh, nogmaals. We gaan verder met, ehm, ja, met, een, met nog een stukje Bossa Nova. Stan Getz en zijn big band Bossa Nova. Nadat hij de jazz samba en desafinado verkend heeft, heeft hij... Eh, samen met Gary McFarland een eh, compleet bossa nova album opgenomen. Gary McFarland heeft vele nummers gecomponeerd. En van dat, nummer gaat u, van dat album gaat u het nummer horen. Manja de Carnival. Rengetz met uh, Manja de Carnival van het album The Big Band Bossa Nova. Hieraan eh, voorafgaand was eh, een van zijn eerste grote successen met de Bossa Nova, het album Jazz Samba. Dat heeft hij samen opgenomen met Charlie Bird. En u gaat daarom luisteren naar een nummer van dit album van Stengets en Charlie Bird, Desafinado. was Stan En we gaan verder met Charlie Bird zelf. Ehm, op 12 augustus 1994 trad hij op op het Concord Fujichi eh, Jazz Festival. En hij heeft daar een album opgenomen dat heet Homage to Gobim. Gobin, de Braziliaanse componist. U gaat luisteren naar Favela. Charlie Bird. We luisterden naar Charlie Bird met zijn hommage to Gobim, het nummer Favela. Het laatste nummer van CFM Jazz voor vandaag is eh, wederom van Stan, Stan Getz, samen met Louis Bonfa en het heet uh, So Danso de Samba. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam, ik heb twee uurtjes eh, met heerlijke jazzmuziek voor u gepresenteerd. Zo direct ehm, volop spanning hier al in de studio, want het Sinterklaasjournaal gaat beginnen, want Sinterklaas komt natuurlijk om 12 uur en het is droog... Eh, tot één uur. Dus u kunt nog naar, eh, naar het strand en natuurlijk luisteren onderweg naar, eh, naar CFM. Ik ben er over twee weken weer met, met CFM Jazz. Fijne zondag en nog eventjes Stengets met Louis Bonfa.